Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Charloes in Rotterdam is een grote ravage ontstaan na een explosie in een garage. De ontploffing was in een auto die vervolgens naar buiten vloog en op zijn kant belandde. Daarop brak er brand uit in meerdere panden. Over de oorzaak is nog niets bekend. Er is zeker één gewonde gevallen. In het woonblok waar de explosie was is ook een vuurwerkopslag. Uit voorzorg werd het vuurwerk daar weggehaald. Van tientallen panden in de buurt zijn de ramen gesneuveld. Dan komt er veel rook vrij. Mensen uit de omgeving worden opgevangen in een sporthal. De drone die zondag insloeg op een Amerikaanse legerbasis in Jordanië... werd niet onschadelijk gemaakt omdat niet duidelijk was van wie de drone was... schrijven de Wall Street Journal en CNN. Toen de vijandelijke drone aankwam bij de Amerikaanse basis... keerde een drone van de VS terug naar dezelfde plek. Daardoor ontstond er verwarring bij de Amerikanen. Bovendien vloog de vijandelijke drone laag... waardoor die mogelijk de luchtverdediging van de legerbasis kon ontwijken. Bij de aanval kwamen drie Amerikanen om het leven. Zeker 40 militairen raakten gewond. Bij een brand in een woning in een appartementencomplex in Leiden... is de afgelopen avond een vrouw op leeftijd omgekomen. Het vuur ontstond om iets voor tien uur in de Paulien de Haanstraat in de wijk Stevenshof. Hoe het kon gebeuren is nog onbekend. Andere appartementen in het gebouw werden ontruimd en gecontroleerd op roet- en stankoverlast. Daarna mochten de bewoners weer terug naar huis. De geplande overname van stofzuigerfabrikant iRobot door webwinkel Amazon gaat niet door. De Europese en Amerikaanse concurrentiewaakhonden geven geen toestemming. iRobot is producent van slimme stofzuigers als de Roomba. De Europese en Amerikaanse toezichthouders zijn bang dat de apparaten een te prominente plaats op de Amazon-website zouden krijgen... wat nadelig zou zijn voor andere fabrikanten.